Heb je eten voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. Alleen jij maakt me blij. te dromen Of jij zult komen Laat het me weten Ik kan jou niet vergeten Heb je even voor mij Maak wat tijd me wat ik moet doen, want ik wacht op die zoen. Kom vanavond bij mij. Heb je één?